dijkers met het NOS Journaal. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht. Kort daarna werd al een man van 37 opgepakt. Maar na verder onderzoek blijkt dat er mogelijk nog een tweede persoon bij is betrokken. Het gaat om iemand van 55 jaar oud. Volgens de politie kennen de verdachte en het slachtoffer mogelijk elkaar. Burgemeester Dijksma van Utrecht zei dat ze mogelijk ruzie met elkaar hadden. De Europese Commissie heeft een app gelanceerd die het internet veiliger moet maken voor kinderen. Je moet een einde maken aan de ik ben 18 jaar of ouder knoppen op bijvoorbeeld social media apps of pornosites. Die knoppen zijn volgens de Europese Commissie niet veilig genoeg, want kinderen kunnen er makkelijk omheen werken. Met de app moeten ze bijvoorbeeld nu een ID-kaart hebben en daarmee bewijzen dat ze een bepaalde leeftijd hebben. Het is de bedoeling dat elk EU-land zo'n eigen verificatie-app kan maken met de nieuwe techniek. Terwijl Israël en Libanon gisteren voor het eerst sinds decennia weer gesprekken met elkaar hebben gevoerd... gaan de aanvallen tussen Israël en Hezbollah nog steeds door. Volgens Libanon vielen vijf doden bij een Israëlisch bombardement op een dorp in het zuiden. En ook op andere plekken in Libanon vielen doden. Hezbollah vuurde ook raketten af op Noord-Israël. De provincie Utrecht mag wilde zwijnen gaan afschieten om de Utrechtse heuvelrug veiliger te maken. Dat heeft de Raad van State besloten in een zaak die al sinds 2021 speelt. Toen kwamen de eerste wilde zwijnen vanuit de Veluwe de provincie binnenwandelen. Sindsdien zijn meerdere mensen achterna gezeten door aanvallende wilde zwijnen. Dierenrechtenorganisaties waren tegen het afschieten van de dieren... omdat een hek volgens hen bijvoorbeeld ook zou kunnen helpen. Maar daar ging de Raad van State niet in mee. Het weer, steeds meer bewolking op steeds meer plekken. Het blijft vanmiddag nog wel droog bij maximaal 19 graden. Vanavond kan er wat regen vallen. Morgen wordt weer een dag met veel zon, maar ook enkele buien. Het wordt dan wel ietsje frisser dan vandaag met een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits.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 Ieder doet mee op zijn, maar eigen niveau en tempo. Zo blijft het gezellig en actief. Een keer vrijblijvend komen kijken en meedoen kan altijd, na de aanmelding. Een begeleider of mantelzorger mag natuurlijk de eerste keer altijd mee. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt Centrum in de Blauwe Tram. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En u kan bellen met 5740330. 5740330. En het is dinsdags van 10 tot 12 uur. En het is doorlopend iedere week. Susie Quattro, ken de ken. Tijd weer ZFM. was Tipau met China in Your Hand. En we gaan door met Mut, Tigerfeet. 1944 en overleden in 2003... was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Zowel solo als met het door hem gedirigeerde The Love of Limited Orchestra... had hij diverse hits. Barry White werd als Barry Eugene Carter geboren in Culverstone, Texas... en groeide op in Los Angeles... Op tienjarige leeftijd werd hij lid van een gang en op de leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Wegens diefstal van Cadillac-autobanden ter waarde van 30.000 dollar. Einde jaren 60 begon White muziekcarrière aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van Love Unlimited. Een damesgroep met drie leden waarvoor hij de klassieker Walkin' in the Rain schreef.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 it, O'Connor, Nothing Compared to You. days since you took your love away. she was just a walking down the street singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do did it, did it, holding my hand just as natural as can be singing. We walk on, to my door. my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. do. we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hurt. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa. Yes, I did, and so I told her all the things i had been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. I mean, uh, well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, oh, oh, oh yeah. Do a diddy diddy dum diddy do. We'll sing it do a diddy diddy oh, dum diddy do. Oh, do a diddy diddy dum diddy do. Dit was Manfred Mann met Do a diddy diddy.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 Deskundigheid, bevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. p.honner, H-O-H-N-E-R, plus.zandvoort.nl Middle of the road. Chippy, chippy, chip, chip. Where's your mama gone? Where's your mama?